Jobboot met het NOS-journaal. Het buurtonderzoek in Koten, waar gisteren de broers uit Zeist dood werden aangetroffen, is afgerond. Dat heeft een politiewoordvoerder gemeld. Hij kan nog niet zeggen wat het buurtonderzoek heeft opgeleverd. De gegevens moeten eerst nog geanalyseerd worden. Het sporenonderzoek bij de vindplaats in Koten gaat nog verder. Dat zal waarschijnlijk vanavond worden afgerond. In Zeist worden verschillende initiatieven genomen die moeten bijdragen aan de rouwverwerking. Op de basisschool waar Ruben en Julian op zaten... wordt morgen een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders gehouden. Verder wordt morgenochtend een condolianceregister geopend in het gemeentehuis van Zeist. In Londen worden morgen enkele druppels bloed geveild van de Indiaanse leider Mahatma Gandhi. Het veilinghuis hoopt op een opbrengst van minstens 12.000 euro. Het gaat om een bloedmonster op een microscoopglaasje. Het werd afgenomen bij Gandhi toen hij in 1924 herstelde van een blinde darmoperatie. Het gezin waar hij toen verbleef bewaarde het monster. Bij de veiling wordt ook een paar sandalen van de onafhankelijkheidsleider aangeboden. Daar zal tussen de 12 en 18.000 euro voor betaald worden, verwacht het veilinghuis. Op Gandhi werd in 1948 een aanslag gepleegd die hem het leven kostte. De uitgeprocedeerde asielzoeker Ba uit Guinea is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. Dat zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ba gebruikte vanmorgen opnieuw geweld tegen het personeel, zegt de woordvoerder. De asielzoeker uit Guinea zat in het detentiecentrum in Rotterdam en was in hongerstaking. Hij zei zaterdag tegen de NOS dat hij daar vrijdag is mishandeld door medewerkers van het interne bijstandsteam van het centrum. Toen hij weigerde om naar een isoleercel overgeplaatst te worden. Justitie ontkent de mishandeling. Het ministerie zegt dat Ba het personeel van het centrum gisteren ook fysiek heeft belaagd. In het belang van de veiligheid van het personeel en van Ba zelf is besloten hem over te plaatsen naar Vught. Het weer vanavond af en toe regen of motregen. Ook morgen bewolkt en kans op regen. Alleen in het oosten ook wat zon. Het wordt dan 12 tot 14 graden. Dit, was... de is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit nummer is geschreven door Dan Henley. U weet al die voorman van de Eagles, hè? taken you home. als uh, soloartiest eh, maakt hij prachtige platen hoor, deze Don Henley. We gaan terug in de tijd, heel wat jaartjes terug in de tijd. Eh, begin jaren 60 tot eind jaren 80 waren zij wereldberoemd. En dan heb ik het over Fleetwood Mac. Een nummer wat niet zo heel erg bekend is van deze formatie is Man of the World. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide, and I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything. I would miss, And there's no one I'd rather. productie en bijzondere kwaliteit, mag je gerust zeggen hoor. Klein beetje rocken, I had it with that. twitch to your lip and a spark in your eye. Big my mouth a little white lies. Mind changing faster than the weather hitting me. I might look like a sucker when I ain't gonna play. I hit it with that. I hit it with that got the little girls laugh and a big gals wave. Every man thinking he's gonna get laid. Billy seemed to know what's on every guy's mind, but you had me fooled for the very last time. I hit it with that. I hit it with that. You know I hit it with that. You know it ain't right to put me in the state by every measure of the night. There's a lot that you can do to a full grown man. Could limit a limit to what I can. think you got the suckers in line But it shouldn't be the beauty and you ain't that fine Sweet tooth singing after all that sin But it seems a little late for it again I hit her with that I hit her with that Now there's a twitch to your lip and a spark in your eye Big bird in my Get away. Seed Sniffers Reissued, zo heet deze cd. Is een cd uit 2006, eh, alweer eh, wat jaartjes oud. Maar daar staan allemaal van die hele korte nummertjes op. Allemaal van die rocknummertjes. Als u eh, fan bent van dit soort muziek, moet u maar eens gaan kijken in uw favoriete platenzaak en zoeken naar de Seed Sniffers.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 Hè? The Shadows, South of the Border. En dit, dit is Celine Dion met The Power of Love. The whispers in the morning Of love and was a het gevaar op de loer. Jaren gaan voorbij met jou en mij. nooit van tevoren waar dit schip strandt. Zeeën van tijd met gevaar op de hoek. Ik ben vandaag en Simon het water van vandaag. Ik heb een eh, cd in de speler gelegd van een aantal jaren geleden. 1977 is bijna 13, wat is ruim 30 jaar geleden. Is afkomstig van de cd GT, oftewel James Taylor. Your smiling face. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you. yes I do. When you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. couple of times before with the girl next door. But that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are. And not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can go strong stronger every day. Yeah. how much longer? No one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see you smile and me, no one can tell me Eh, waardoor ik eh, die James Taylor heb leren kennen. Die steekt zelf ook nooit onder stoelen of banken. Dat hij een groot fan is van die James Taylor. Schrijft liedjes over James Taylor. Hij heeft heel wat eh, liedjes geschreven met titels daarin van James Taylor. En dan heb ik het over Ruud Dit is van een cd uit uh, 1998. A Little Tear, Big Smile, door hem zelf geschreven... samen met pianist Harry Swinkels. There's a distance between us Since the day that we were born But the moment I saw you I felt love's raging storm weather And the damage, it ain't gone If I still live a lifetime With you I get it done And the will to see you Gets stronger all the time And the miles between us are beaconed in wide lines. And if love is a passion that grows from deep inside, every new day's dawning with a teardrop in my eye. I keep asking myself why you keep asking myself why me so easy. Maybe we were meant to be. Keep asking myself, how strong? Keep asking myself, how long? The answer lies ahead of us. Somewhere in time of night I have been a desperado Crossing every borderline Found a true horizon In a twinkle of your eye I keep asking myself die uh, Ruud Hermans, die James Taylor. Heb ik nog één grote favoriet? Nou, ik heb er wel meer hoor. Ik ben niet zo'n persoon die uh, eh, enkel op één man uh, gefixt is, gefocust is. Dit is Chip Taylor, de hitman. Ook een singer-songwriter daar uit Amerika, hè? Wow. You make everything cool. make my heart sing. You make dat is die uh, Chip Taylor, de hitman, heeft heel wat nummers geschreven. Ook onder andere Storybook Children, wat uh, hier in Nederland door eh, Sandra en Andres zo hoog in de hitparades is gezongen. You don't have to be part of the problem. I just need a second chance. I just need a second chance. Instead leaving me standing in sorrow I know that you'll understand. I'm hoping you'll understand. finally met someone. I finally met someone. There's a couple of things I'm still learning. Just gotta figure out. You need someone to know. part of the problem. I just need a second chance. Oh, won't you? You don't have to be part of the problem. I just need a second chance. Herinnert u zich nog uh, Only Words? I Feel Like Crying. No Reasons At All. Wake Up, Poppy, Shine On. This Town Ain't The Same. Dan heb ik het over hits van de Cats. Ook oh, dit. Times will win. trekken langzaam uit de luidsprekers met Times Were When. Eh, een van de bekendere nummers van, eh, van de Cats. Hè? Ik heb hier ook nog een cd in mijn handen van eh, de Deep River Quartet. Het is een, een, formatie van vier heren die eigenlijk alleen maar akoestisch werk brengen. als u dit hoort, denk u misschien ook meteen aan dat nummer van André van Duin. Maar dit is heel anders hoor. De Deep River Quartet en Cry. If your sweetheart sends a letter of goodbye. It's no secret you feel better if you cry when waking from a bad dream don't you sometimes think it's real?